Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij de eerste verkiezingen in Syrië sinds de val van dictator Assad zijn nauwelijks vrouwen gekozen. Onder de 119 gekozen kandidaten zijn maar zes vrouwen. Ook zijn er maar weinig Koerden, christenen en Alawieten gekozen. Het waren indirecte verkiezingen. 6000 leden van regionale kiescommissies kozen twee derde van het parlement. De rest wordt aangewezen door president Shara. Hij zal de scheve verhoudingen wel recht trekken, zegt de voorzitter van de Landelijke Kiescommissie. Zorginstelling Het Jagerhuis in Venendaal is verantwoordelijk voor het overlijden van een cliënt die daar woonde. Dat zegt het Openbaar Ministerie. In 2020 werd een 40-jarige patiënt doodgevonden in een zeer vervuild beschermd woonappartement. Het onderzoek blijkt dat de instelling jarenlang tekortschoot in de zorg voor de man. Medewerkers wisten niet wat voor zorg hij nodig had en zijn dossier werd niet bijgehouden. Het OM wil dat de instelling een boete van 25.000 euro betaalt. Tata Steel heeft afgelopen jaar bepaalde, van bepaalde stoffen opvallend veel meer uitgestoten dan daarvoor. Het gaat onder meer om lood, benzeen, nikkel en zink. De Omgevingsdienst heeft de uitstoot afgelopen jaar uitgebreider gemeten... en zegt een steeds beter beeld te hebben van de werkelijke uitstoot van Tata Steel. De Amerikaanse zanger Gregory Porter en de Nederlandse violiste Janine Jansen... hebben de oeuvreprijzen gekregen bij de uitreiking van de Edison Jazz en Klassiek Muziekprijzen. Porter was speciaal naar Nederland gevlogen om de prijs in ontvangst te nemen... en trad ook op tijdens de ceremonie. Volgens de jury mengt Porter verschillende invloeden... en slaat hij daarmee een brug naar verschillende culturen. Janine Jansen combineert volgens de jury technische virtuositeit...